Aan het eind van de week, daar raak ik van streek en mijn hart dat slaat op hol. Dan laat ik me gaan, er flink tegenaan, ja we gaan weer aan de rol. Zonder te stappen en wat lol te trappen is het weekend zo voorbij. Er eventjes uit, dat is beter voor jou en voor mij. En we zingen. zing maar met me mee. Het is weer feest in de kroeg en tot morgens vroeg maken wij een hoop plezier. Iedere keer, dan denk ik steeds weer, wat is het toch gezellig hier. Hela, he, la, ho. We dansen en springen, we hossen en zingen, doe de glazen nog eens vol. Hela, he, la, he, la, ho. In ons naam tot een uur of twee, kom zingen. Je trekt